Het was een protest tegen het uitdelen van landbouwgrond op Corsica aan Fransen... die terugkeerden uit de voormalige kolonie Algerije. Een paar landarbeiders werden gegijzeld. De regering stuurde honderden militairen, panzerauto's en zes gevechtshelikopters. Bij de bestorming kwamen twee politiemensen om het leven. Simeoni werd veroordeeld tot vijf jaar cel, maar kwam in 1977 vrij. Daarna had hij verschillende politieke functies. Hij zat onder meer in het parlement van Corsica. Simeoni was 84 jaar. De grote brand op een bedrijventerrein in Kesteren is onder controle. Er wordt nog wel geblust. Bij een koelbedrijf stonden plastic kratten in brand... en in de omgeving daalden roetdeeltjes neer. De brandweer was met wagens uit meerdere plaatsen uitgerukt... om de brand te blussen. De N233 blijft nog afgesloten tot in de nacht. En een Nederlandse generaal-majoor buitendienst gaat namens de Verenigde Naties in Jemen de naleving van de wapenstilstand controleren. Gisteren kwamen de jemenitische regering en de Houthi-rebellen... na een week van vredesonderhandelingen een staakt het vuren overeen... voor de havenstad Hodeida. Generaal Patrick Kammaert gaat onder meer een humanitaire corridor openen... zodat hulporganisaties voedsel naar de hongerende bevolking kunnen brengen. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de opklaringen kan het vriezen, licht tot matig. En lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen is er af en toe zon. De temperatuur ligt net iets boven het vriespunt. In de nacht naar zondag valt er sneeuw of natte sneeuw. Zondag overdag gaat de neerslag weer over in regen. De temperatuur loopt op en het kan dan 3 tot 6 graden worden.